konden ze in Seerte de bemanning meteen overmeesteren. Hoe Libië aan de informatie kwam is een raadsel... Een van de drie bemanningsleden heeft na terugkomst in Nederland gezegd dat er fysiek geweld is gebruikt bij het eerste verhoor. Eerder werd alleen gezegd dat ze goed waren behandeld. De Libische staatstelevisie heeft vanavond nieuwe aanvallen op Tripoli gemeld. Het is de derde opeenvolgende dag dat Libië wordt bestookt door gevechtsvliegtuigen van verschillende landen. De aanval vanavond zou gericht zijn geweest op de marinehaven. De Amerikaanse televisiezender CNN liet beelden zien van luchtafweergeschut in Tripoli. Bij de beschadigde kerncentrale in Japan is voor het eerst een radioactieve besmetting aangetroffen in het zeewater. Het gaat om radioactief jodium en cesium, maar volgens de beheerder van de kerncentrale zijn de concentraties erg laag en niet gevaarlijk. Een tweede Europarlementariër is opgestapt omdat hij gevoelig zou zijn voor omkoping. Gisteren stapte een Oostenrijker op en vandaag een Sloveen. Britse journalisten die zich voordeden als lobbyisten hadden 60 Europarlementariërs geld aangeboden als ze wetswijzigingen zouden indienen. Drie van hen gingen daarop in, een Oostenrijker, een Sloveen en een Roemeen. Die laatste blijft vooralsnog zitten. In Rusland is de oud-turner Nikolai Andrianov overleden. Hij was lange tijd de succesvolste man ooit op de Olympische Spelen. Andrianov haalde tussen 1972 en 1980 15 Olympische turnmedailles, waarvan 7 gouden plakken. Pas in 2008 verbrak de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps dat record. Nikolai Andrianov leed al jaren aan een zenuwziekte. Hij was 58 jaar. Het weer droog en in het zuiden lokaal lichte vorst. Ook is er kans op mist. Morgen volop zon, maxima van 11 graden in het noorden tot 16 in het zuiden.